een schip met 100 mensen aan boord dat door de kracht van de tsunami is weggevaagd. Het noordoosten van Japan werd vanochtend getroffen door een aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter. Daarna waren er vloedgolven van soms wel 10 meter hoog. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor Nederlanders die informatie willen over familieleden in Japan. Dat nummer is 070 348 6945. 070 348 6945. Frankrijk krijgt in de EU geen bijval voor zijn opstelling tegenover Libië. President Sarkozy erkende gisteren de bestuursraad van opstandelingen als het wettig gezag in Libië. Maar Nederland en Duitsland voelen daar niets voor. Premier Rutte noemt het in strijd met alle diplomatieke gebruiken. Duitsland wil eerst weten wat de Arabische Liga en landen in de regio ervan vinden. In Brussel is vanmiddag een EU-top over de situatie in Libië. In de ontwerpslotverklaring wordt Gaddafi opgeroepen om onmiddellijk op te stappen. Oud-minister Van der Hoeven wordt in september directeur van het Internationaal Energieagentschap. Die organisatie in Parijs houdt onder meer toezicht op de internationale olievoorraden. Van der Hoeven was in het kabinet Balken en de Vier minister van Economische Zaken. En daar hield ze zich onder meer bezig met energievraagstukken. Eerder was ze ook minister van Onderwijs en Tweede Kamerlid voor het CDA. De film Gooise Vrouwen heeft op de dag van de première al de status van gouden film bereikt. Dat betekent dat er 100.000 bezoekers zijn geweest.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 staring, but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 I'm wanting you and no one else. You got me wrapped up. Cause time takes what love heals. safe on your own. But together we're strong because it's love that I feel whenever you're holding me. I'm feeling passionate. shoes. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 啊。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 still be feeling you, baby. I'm real. The way you walk, the way you move, the way you talk. I'm real. The way you stare, the way you look, your style.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 is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.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 can carry